moet met het NWS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen de moeder van Daniella van Bergen... de verstandelijk gehandicapte vrouw die thuis werd doodgeslagen. Vermoed wordt dat haar stiefvader de dader is. De moeder is mede schuldig aan de zware mishandeling en moord, vindt het OM. De officier van justitie vindt ook dat ze moet worden opgenomen en behandeld. De 20-jarige Daniella van Bergen overleed in de zomer van 2013. Kort daarna werden haar moeder en stiefvader opgepakt... De zaak tegen de stiefvader wordt apart behandeld... omdat hij en de moeder niet bij elkaar in de rechtszaal willen zitten. In Indonesië wordt een Nederlandse vrouw vermist... die op een verongelukte speedboot zat. Volgens lokale media is het een vrouw van 30... die zondag in Borneo op weg was van de oostkust naar het binnenland. Door de sterke stroming op de rivier brak de boot in tweeën. Daarop zaten in totaal 17 mensen. Twee inzittenden zijn omgekomen, onder wie een baby van 15 maanden. Naast de Nederlandse vrouw worden er nog drie andere mensen vermist. De Indonesische autoriteiten zijn een zoektocht begonnen. De prijs van koophuizen is vorig jaar iets gestegen. Volgens het CBS en het kadaster lag de gemiddelde prijs 0,9% hoger dan in 2013. Het is voor het eerst sinds de crisis dat dat gebeurt. De prijs van een huis lag vorige maand ongeveer op het niveau van mei 2003. Vergeleken met de piek in augustus 2008 ligt het prijsniveau nog altijd 19% lager. De cijfers bevestigen het beeld dat de makelaars vorige week schetsten. Volgens de NVM herstelt de woningmarkt dankzij de lage hypotheekrente en de stijgende huren. Tennis Kiki Bertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. Ze was kansloos tegen de als zevende geplaatste Eugenie Bouchard uit Canada. En verloor met 0-6 en 3-6. De 23-jarige Bertens was de laatste Nederlander die nog meedeed in het enkelspel van de Australian Open. Het weer vandaag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het wordt een graad of 2, maar een aantrekkende oostenwind maakt het voor het gevoel kouder.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 Wraps a doll around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her raincoat. the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. As she posts another letter to the sun. every day stuck in a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains.